Dan gaat het over talent. Dan moet je zorgen dat je genoeg ja, mensen hebt, maar zowel de praktisch gescholden als degene die met meer kennis werken. Maar ook dat er, eh, dat er infrastructuur er is. Dat je het terrein waar zij eh, gaan uitbreiden, dat het toegankelijk is. En dat, eh, dat we ook zorgen dat er genoeg woningen zijn voor deze mensen. ASML wil graag uitbreiden. Eerder had het bedrijf gedreigd om dat buiten Nederland te doen. In Amstelveen is vanmiddag een man aangehouden die een verdacht pakketje bij zich had in de bus. Een medepassagier had de melding gemaakt en de politie rukte massaal uit naar de situatie. De man is inmiddels aangehouden en andere reizigers konden veilig uitstappen. Wat er precies in het pakketje zat wordt nog onderzocht. Gemeenten, provincies en waterschappen zijn gevraagd om mee te denken over een aantal onderwerpen in de formatie. De vier onderhandelende partijen, PVV, VVD, NSC en BBB, vroegen aan ze hoe zij problemen op zouden lossen. Denk aan onderwerpen zoals woningbouw en openbaar vervoer en milieu. De gemeentes hopen nu dat hun bijdragen straks ook te zien zijn in het akkoord. En Ajax moet nu toch echt op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De tijdelijke trainer John van het Schip stopt dit seizoen na met zijn klus, vertelde hij vandaag op een persconferentie. Voor mijzelf is het vanaf het begin duidelijk geweest dat ik dit zou eh, doen tot het einde van het seizoen. En we weten inderdaad ook allemaal dat in de voetballerij dingen kunnen veranderen. Maar dat eh, is voor mij geen probleem. En ik denk ook niet voor de spelers. Voor ons is het allerbelangrijkste om de komende acht wedstrijden zoveel mogelijk punten te halen. Van Schip werd interimtrainer bij Ajax na het ontslag van Mauri Stijn. Dan nog het weer. Wat regen in het noorden van Groningen en Zeeland. Verder droog en rond de 12 graden. Morgen regen in de ochtend, maar verder grotendeels droog. En dan 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knopen de Hoek en Roedevaartsveen is de vertraging een kwartier.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 Tata Steel in IJmuiden kan hulp krijgen van de overheid om de fabriek te verduurzamen, heeft het demissionaire kabinet bekendgemaakt. Maar dan moet de staalfabriek de komende jaren wel meer doen om overlast te bestrijden. Het Nederlandse reisadvies voor Frankrijk is aangescherpt vanwege terreurdreiging. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het advies verhoogd naar geel. Dat betekent dat mensen die naar Frankrijk gaan extra alert moeten zijn. In Haiti zijn dit jaar al meer dan 1500 mensen omgekomen door bendegeweld. Ook raakten ruim 800 mensen gewond, meldt de VN.